en de betrokken ziekenhuizen begrijpen er niets van. Ze wijzen erop dat het ministerie van Volksgezondheid juist wel wil dat traumahelikopters s'nachts kunnen worden ingezet. De ministeries spreken elkaar tegen, zeggen ze. Het weer vanuit het zuiden bewolking en regen.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 Het team komt rond deze tijd bijeen om maatregelen voor te bereiden. Op dit moment worden nog geen grote problemen verwacht. Wel zijn er meldingen van ondergelopen kelders, tuinen en straten. De riolen in Zuid-Limburg kunnen de grote hoeveelheid smelt- en regenwater niet aan. Dat water komt uiteindelijk terecht in de Maas, waardoor het waterpeil sterk stijgt... Op drie plaatsen langs de Maas zijn pompen geïnstalleerd. Ook wordt het waterpeil in de Limburgse beken goed in de gaten gehouden. In het zuiden van Afghanistan zijn bij een zelfmoordaanslag in een badhuis zeker 17 mensen omgekomen. Tenminste 23 mensen raakten gewond. De explosie was in een plaats bij de grens met Pakistan. Vermoedelijk was het doelwit een agent van de grenspolitie. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Op het spoortraject tussen Woerden en Bodegraven hebben dieven 80 meter koperdraad weggehaald. Ze sloegen op de vlucht toen ze monteurs zagen die een storingsmelding hadden gekregen. De politie startte een zoekactie met agenten, een speurhond en een helikopter, maar de daders zijn nog altijd spoorloos. Wel werd er een auto teruggevonden met gereedschap. Het treinverkeer tussen Woerden en Alphen aan de Rijn heeft tijdelijk stilgelegen. Italië viert vandaag dat het 150 jaar bestaat als natie. President Napolitano gaf daarvoor vanochtend het startsein in Reggio Emilia... de stad waar in 1797 de huidige nationale vlag werd gemaakt. Daar deelde hij exemplaren van de vlag uit aan de burgemeester...